Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil alleen... Dat schrijft minister Ascher aan de Tweede Kamer... voorafgaand aan het debat over de spanningen in de Turkse gemeenschap. Sinds de mislukte staatsgreep van twee maanden geleden... hebben 175 Turkse Nederlanders aangifte gedaan... van bedreiging, intimidatie en geweld. Ook zijn als gevolg van de spanningen zo'n 600 kinderen van school gewisseld. Asscher eist van de Turks-Nederlandse organisaties dat ze de democratie in woord en daad verdedigen. Anders zijn ze geen gesprekspartner meer voor het kabinet. Minister Dijsselbloem wil weer op de kandidatenlijst voor de PvdA staan, meldt het AD. Hij zegt in de krant dat hij er nog steeds lol in heeft. Dijsselbloem zat voordat hij minister van Financiën werd al twaalf jaar in de Tweede Kamer. Eerder zeiden andere ervaren PvdA'ers, onder wie minister Plasterk en minister Bussemaker, dat ze niet op de lijst willen staan. Banken brengen al jaren te veel boeterente in rekening als klanten hun hypotheek oversluiten, meldt het tv-programma Radar. De boeterente mag niet hoger zijn dan de inkomsten die de bank misloopt doordat een hypotheek tussentijds wordt aangepast. Maar volgens Radar houdt geen enkele bank zich daaraan. Gemiddeld zouden klanten ruim 3000 euro te veel betalen. Radar baseert zich op onderzoek van een online hypotheekadviseur die een stichting heeft opgericht om het te veel betaalde geld collectief terug te eisen. De grote banken zeggen dat het verwijt onterecht is en dat het onderzoek niet deugt. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een jongetje van twee zichzelf per ongeluk doodgeschoten met een vuurwapen. Het ongeluk gebeurde in een huis in de buurt van de stad Philadelphia. De peuter overleed kort nadat hij zichzelf in de borst had geschoten. Het is niet duidelijk hoe het jongetje aan het vuurwapen kwam en van wie het wapen was. Het weer, het is helder vannacht, koelt af tot ongeveer 16 graden.